uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die is opgepakt voor het steekincident vanmiddag op Amsterdam Centraal... is een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers willekeurig werden neergestoken. Ze liggen allebei nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De Afghaan is bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt ook in het ziekenhuis onder politiebewaking en hij wordt verhoord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's publiek geld gestoken in een mislukt project in China. Dat zeggen Groningse studenten na onderzoek en dat meldt Nieuwsuur. Het geld ging naar een campus in de stad Yintai, waar duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs zouden kunnen volgen. De kosten waren begroot op 1 miljoen euro, maar liepen op tot 2,8 miljoen. En uiteindelijk kwam het project nooit van de grond. Als het bericht klopt, wil minister van Engelshoven van Onderwijs dat de Groningse Universiteit het geld terugbetaalt. Nicaragua stuurt een team van VN-onderzoekers het land uit... omdat ze bevooroordeeld zouden zijn. Het VN-team deed onderzoek naar het geweld van regeringstroepen... tegen demonstranten eerder dit jaar. Daarbij vielen honderden doden. Arrestanten zouden zijn gemarteld. Eergisteren kwamen de onderzoekers met een kritisch rapport. Daarin staat dat veel betogers zijn gedood door gemaskerde burgers die president Ortega steunen. Het VN-team riep de Nicaraguaanse regering op hen te ontwapenen. De onderzoekers zeggen dat ze hun werk nu vanuit het buitenland zullen voortzetten. Op het US Open tennistoernooi zijn de titelverdedigers in het dubbelspel... het nederlandse roemeense koppel Royer en Tekau uitgeschakeld. Ze verloren in de tweede ronde van de Moldavier Albot en de Tunesiër Yaziri.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 Trek die jas maar aan. De dekens over je aan. Of hou gewoon zie je het aan. Met nu, the one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. Dolly, yes, I've been spending too much time. Don't you know it, darling, no. I've been waiting for you too long, long, long, long, long. And it's my dark side, baby, dark side, baby. Could you love me anyway? And it's my dark side, baby, dark side. Could you hate me, hate me anyway? Oh no. no. no more, no more. Say it ain't so. Why you acting like I don't know? Things between us getting cut though. It ain't adding up. Think I had enough, enough. I could see through you. You did.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 kick, jogging, kick, kick, kick, kick, kick, jogging. when the world is at its rest. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, cause I'll be come back soon. you do what you wanna do, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Tell me what you do, what you wanna do. Здесь, да.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 The more you give, the more they wanna take. Too many times I've waited to see the vision in the dreams I gave. Because we a be no smirnoff ice. Tell them I up on the thing like vice. I'm a slam dunk in a them just like Mike. Just like a buckle of Sprite, eyes closed and me can't tell day from night. Tell them say them want smoke from pipe, so this me ignite. Everybody now, jump to the right, jump to the left, jump to the right, jump to the left, jump to the front, jump to the front, jump to the back, jump to the back, jump to the right, jump to the left, jump to the right, jump to the left, jump to the front, jump to the front. Man, pan a gal and choke, choke. Let's go.

フフフフ。 Met als zijn afsluiter Cols en Tika met Hall. Je hoorde hem een tijdje eerder al, maar officieel vandaag pas uit. Ja, hij ziet het. Komt helaas ook weer tot een einde vanavond. De 31 augustus. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je. Mocht je ons enige echte DJ die ons in eh, die live willen zien... vanavond vinden we hem in Amsterdam. In de Escape Deluxe deurtje ernaast. Café en Lounge. Café en Lounge, ja, al die dingen. En morgen vinden we weer ook in Amsterdam. Ja, en dan in, wel in de Deluxe. Dan wel in de Deluxe, ja. ik geef ergens eh, de klok horen luiden, maar ik wist niet meer waar de klevel hing. Dus mocht je DJ in niet live willen zien, ga dat zien. Dit was hij het. En ik zeg, maak een mooi weekend van. Ciao.